Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Honderden brandweermensen in Griekenland zijn nog steeds druk bezig met het blussen van de grote natuurbrand in de buurt van Athene. De Griekse overheid heeft ondertussen al maatregelen genomen, vertelt onze correspondent Thijs Kettenis. Vanmorgen werd er nog één dorp geëvacueerd omdat de vlammen daar te dichtbij kwamen. En eh, verder wordt iedereen opgeroepen alert te blijven omdat er nog steeds een zeer groot risico geldt op brandgevaar. Dus dat betekent geen open vuur, niet roken in het openbaar, geen, niet barbecuen, eh, dat soort dit weekend brak de natuurbrand uit en minstens één iemand is daarbij om het leven gekomen. Inmiddels is er 10.000 aan hectare natuurgebied beschadigd of compleet weggevaagd. Voor het eerst heeft beachvolleyballer Steven van der Velde een groot interview gegeven... na zijn veelbesproken deelname aan de Olympische Spelen. Van der Velde is in 2016 in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor seks met een minderjarig meisje van 12 toen hij zelf 19 was. En tijdens de Spelen klonk er veel boegeroep, vanuit het publiek vooral. En Van der Velde heeft toen wel eens aan stoppen gedacht, vertelt hij voor onze camera. Het was zeker wel een moment, ehm, zowel voor het toernooi als tijdens. Ehm, maar ja, dan ehm, haal ik in mijn hoofd dat ik, ja, dat ik dat niet wil. Ik ga, ik ga anderen niet de macht geven om te bepalen hoe ze mij ja, weg kunnen pesten of weg kunnen krijgen. Steven van der Velde en zijn partner Matthew Immers kwamen niet verder dan de achtste finales. En het is matchday voor FC Twente, want om de play-offs van de Champions League te halen... moet de club vanavond een 1-2-nederlaag tegen Red Bull Salzburg zien weg te werken. Ja, ze spelen vanavond thuis drie return van de derde voorronde van de Champions League. Trainer Jozef Oosting heeft er vertrouwen in. We hebben een, een enorme een zware voorbereiding gehad van zeven weken. Dus we hebben daarin alles meegenomen. Dus eh, ehm, ja, we zijn er klaar voor. Ja, die return begint om 7 uur vanavond. Het weer nog een beetje broeierig nu bij een graad of 27. En vanuit het westen trekken er dikke wolkenvelden over met ook kans op regen.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 Cause your voice always helps me to not feel so alone, but I feel like an idiot. Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing Where'd You Go? I miss you so. Seems like it's been forever. the barbecue and burgers and ribs. Used to have a little party every Halloween with candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? useless. It seems one thing has been true all along. You don't really know what you got till it's gone. I guess I've had it with you and your career. You were not so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if, if it weren't for me, you would never have amounted to very much.